Daarbij werden ook bulldozers ingezet. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht. Het Israëlische leger voert geregeld nachtelijke invallen uit op de Westoever. Meestal is dat volgens de Israëliërs een reactie op Palestijnse terreuraanvallen. Daarbij worden ook vaak huizen van Palestijnen die erachter zouden zitten vernietigd. In Wezep in Gelderland is de politie gisteravond een pand binnengevallen... waar zich een mogelijk drugslab bevindt. Twee mensen zijn aangehouden. De politie en brandweer kwamen naar het pand na een melding van rookontwikkeling. In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen. Daarom werden drie huizen in de buurt ontruimd. Na een paar uur mochten de bewoners weer naar huis. Wat er in het pand is aangetroffen en of het inderdaad om een drugslab gaat... wil de politie nog niet zeggen. Het onderzoek gaat vandaag verder. Ook over de aangehouden verdachten geeft de politie nog geen informatie. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de centrumrechtse partij van zittend premier Mitsotakis. Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Wel haalt Mitsotakis waarschijnlijk net geen absolute meerderheid. In dat geval heeft hij een coalitiepartner nodig. Maar omdat hij dat niet wil, zal hij dan aansturen op nieuwe verkiezingen. En die zijn dan waarschijnlijk in juli. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, kans op stevige buien.